Lot Lewin met het NOS Journaal. Door verschillenledig verdampt. Er zou nu zelfs sprake zijn van een tekort van 1 miljard euro. Dat bevestigen bronnen in Den Haag aan de NOS. Vooral in de zorg en het onderwijs waren er flinke tegenvallers. In eerste instantie ging men ervan uit dat het nieuwe kabinet zo'n 3,5 miljard extra te besteden zou hebben. Vandaag wordt de voorjaarsnota besproken in de ministerraad. Naar verwachting wordt dan meer bekend over de tegenvallers. De terreurdreiging in Groot-Brittannië is opgeschaald naar het hoogste niveau. Dat heeft de Britse premier meegezegd. De verhoging volgt na de terroristische aanslag in Manchester afgelopen nacht... waarbij 22 mensen om het leven kwamen. De premier zet het leger in om op belangrijke plekken te beveiligen... zoals voetbalwedstrijden en concerten. May zei verder dat een nieuwe aanslag niet alleen waarschijnlijk is... maar mogelijk snel volgt. De dader van de aanslag, Selman Abedi, is waarschijnlijk onderdeel van een groter terreurnetwerk. D66 wil niet verder praten met VVD, CDA en ChristenUnie over het mislukte overleg van gisteren. VVD-leider Rutte had daartoe opgeroepen. Hij wil meer duidelijkheid over het gesprek dat D66 en ChristenUnie hadden met informateur Schippers. In dat gesprek werd duidelijk dat de twee partijen niet met elkaar willen onderhandelen. Rutte wil de ontstaande situatie bespreken, maar D66 vindt dat niet zinvol en houdt het bij de verklaring dat ze er niet uit zijn gekomen. Nederland staat op de derde plaats in Europa als het gaat om problematisch alcoholgebruik. Alleen de Ieren en de Denen scoren hoger. Nederlanders hebben volgens het internationale onderzoek amper de intentie om te minderen. Vooral Nederlandse mannen drinken veel. Ruim 40% drinkt te veel tegenover 25% wereldwijd.